uur. Door met het NOS-journaal. De moordenaar van zakenman Koen Everink moet ruim 66.000 euro terugbetalen... aan de erfgenamen van het slachtoffer en zijn bedrijf. De rechtbank heeft hen gelijk gegeven in de zaak die ze hadden aangespannen tegen Mark de J. Het bedrag bestaat uit twee leningen... die de oud-tenniscoach nog had openstaan bij Everink en zijn zaak. De J zegt dat hij daar al ruim 42.000 euro van had afgelost... maar volgens de rechtbank heeft hij dat niet kunnen bewijzen. Die werd vorig jaar tot 18 jaar cel veroordeeld voor de moord. Hij ontkent dat hij de dader is. Minister Slop van Onderwijs houdt vast aan zijn bekritiseerde nieuwe rekenexamen voor middelbare scholieren. De coalitiepartijen D66 en CDA en veel oppositiepartijen zijn tegen. In november kwam Slop met een alternatief voor de huidige rekentoets. Die was zo moeilijk dat hij niet meer meetelde omdat leerlingen dreigden te zakken. Volgens Slops plan mogen scholen zelf een toets maken, maar het cijfer gaat wel meetellen. De coalitiepartijen spreken over een afrekentoets... waarbij vooral gekeken wordt naar de toets... en niet naar het verbeteren van het rekenonderwijs. Britten die in Nederland wonen moeten ook bij een no-deal brexit kiezen of ze Brits blijven of Nederlander willen worden, zei minister Blok in de Tweede Kamer. D66-Kamerlid Verhoeven pleitte voor een uitzondering voor Britten die al lang in Nederland wonen en hier soms zelfs zijn geboren. Nederlandse wetgeving staat soms wel toe dat iemand wel een dubbele nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als een land het verlies van de nationaliteit niet toestaat, zoals Marokko. ABN AMRO heeft de nieuwe overboekingsdienst TikiPay tijdelijk uitgeschakeld. Gebleken is dat het rekeningnummer van mensen zonder hun medeweten is op te vragen. Met het pas geïntroduceerde TikiPay kun je geld overmaken naar een contact in je telefoonboek zonder dat je het rekeningnummer weet. Dat is anders dan de tiki app waarbij je alleen geld kunt terugvragen. Het weer vanmiddag droog en de zon schijnt van tijd tot tijd. Temperatuur rond het vriespunt. Komende nacht daalt de temperatuur naar lokaal 10 graden onder nul.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 When the darkness the perfect remedy. To heal is hurting Can be the therapy for me and me for you. listen to a song for them to sing along to when I'm gone. For them to sing along to when I'm crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me whatever they want. So what if I am crazy? Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road down change in the atmosphere. Architecture unfamiliar, and you get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and they see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of.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 got my back, that you're a cop first. Are we clear? I'm about dope, money, and guns. That's my job. Your job is to make sure I go home at night. I don't like this small talk. This, this ain't no small talk.